Vijf uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Iraanse mensenrechtenadvocaat Nazrin Sotoudeh is veroordeeld tot een celstraf van 38 jaar en 148 zweepslagen. Dat zegt haar man op Facebook. Sotoudeh werd in juni vorig jaar opgepakt vanwege het ondermijnen van de staatsveiligheid. Ze kreeg toen vijf jaar, maar daar is nu waarschijnlijk 33 jaar bijgekomen. Nasrin Sotoudeh kreeg in 2012 de Europese Sakharov-prijs... voor haar inspanningen voor de mensenrechten. Ajax-directeuren Mark Overmars, Edwin van der Sar en Jeroen Slop... zijn bijna een jaar lang bedreigd door een zaakwaarnemer. Die man, Stefano van D., zou tussen oktober 2017 en september 2018... de directeuren onder meer via e-mails, WhatsApp-berichten en brieven hebben bedreigd. Hij dreigde ook hun kinderen iets aan te doen. Hij belde de drie directeuren ook op, kwam bij hun huizen en in de arena en op het Ajax jeugdcomplex de toekomst. Woensdag is er in Amsterdam een proforma zitting in de zaak. Een man die medewerkers van de Wageningen Universiteit beledigde en bedreigde... heeft van de rechter een contactverbod opgelegd gekregen. De man werd drie jaar geleden afgewezen omdat hij niet aan de toelatingseisen voldeed. Kort daarna begon hij dreigende mails te sturen. Alleen al vorig jaar ging het om 2500 berichten. De overheid begint vandaag een campagne om mensen te waarschuwen tegen nepnieuws. Het motto is blijf kritisch en nieuwsgierig. Zo wordt de burger erop gewezen dat door nieuwe technologie het steeds moeilijker is om te zien of een filmpje of een foto echt is of niet. Volgens het kabinet is de dreiging van desinformatie door bepaalde landen heel reëel. Dat kan vooral een rol spelen bij verkiezingen. Het weer, de komende uren verdwijnen de buien en neemt de wind af. Vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen en veel wind en het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Goed nieuws over de N247, de weg Amsterdam naar Hoorn. Het ongeluk daar is van de weg af. Tussen de A10 en Broek in Waterland rijdt het nog steeds langzaam, maar alle rijstroken zijn weer open. Voor de rest een grotendeels normale avondspits in Noord-Holland. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je iets meer vertraging tussen Hoofddorp en Kloppenburgerveen. Daar toch wel een kwartier langzaam rijden. Er stond verderop namelijk een truck met pech. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 10 minuten vertraging. De A9 Amstelveen-Alkmaar, langzaam rijden bij de afrit Haarlem-Zuid en bij knooppunt Kooimeer.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 If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave, empathy. I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, down, let me down, down. If you wanna go, then I'll be so lonely.